Dit is door negens met het NOS-journaal. De straf van de Utrechtse serieverkrachter is definitief. De Hoge Raad oordeelt dat de 54-jarige man terecht de maximumstraf van 16 jaar kreeg opgelegd. Hij kreeg de straf vanwege vier verkrachtingen in 1995 en 2001. Dat gebeurde in hetzelfde gebied aan de oostkant van Utrecht. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om het eerdere vonnis te vernietigen en acht de verkrachtingen daarmee bewezen. De Nederlandse shorttrackvrouwen hebben alsnog brons veroverd op de aflossing. Nederland won de B-finale, maar verdiende daarmee toch een bronzen medaille... omdat in de A-finale Canada en China werden gedisqualificeerd. Voor shorttracker Shinky Knecht zitten de winterspelen erop. Hij wist zich niet te plaatsen voor de kwartfinales op de 500 meter... de afstand waarop hij wereldkampioen is. Knecht werd gedisqualificeerd. Dylan Hogewerf en Daan Breusma wisten zich wel te plaatsen voor de kwartfinales komende donderdag. Iraanse reddingswerkers hebben delen van het zondag neergestorte passagiersvliegtuig teruggevonden. De staatstelevisie heeft beelden van de rampplek uitgezonden. Die plek op 4000 meter hoogte is moeilijk bereikbaar. Helikopters kunnen er niet landen, de reddingswerkers moeten springen. De wrakstukken werden ontdekt met een drone. Volgens een woordvoerder van de revolutionaire garde raakte het Iraanse toestel de top van een berg en kwam het 30 meter lager terecht. De kans is vrij groot dat er volgende week kan worden geschaatst op sloten en plassen. Weerplaza verwacht dat ijsbaantjes al eerder open kunnen. Voor sloten en plassen tot een meter diep is een ijslaag van 5 centimeter genoeg. Weerplaza verwacht volgende week in het westen 6 centimeter en in het oosten 9. Het weerperiode met zon, vooral in het oosten, ongeveer 6 graden is het.